Jobboots met het NOS Journaal. Minister van Bijsterveld heeft het Metropoolorkest drie jaar extra de tijd gegeven om een zelfstandige organisatie te worden. Het orkest krijgt 11,5 miljoen euro mee en moet dan over vier jaar op eigen benen staan. Dat werd duidelijk tijdens het Kamerdebat over de mediabegroting. Het pop- en jazzorkest maakt nu nog deel uit van het muziekcentrum van de omroep. In het oorspronkelijke plan zou de overheidssubsidie binnen een jaar worden afgebouwd. De bezuinigingen maken deel uit van het kabinetsplan om 200 miljoen euro te korten op de mediabegroting. De snelweg A12 ter hoogte van Bunnik is zojuist weer opengegaan nadat die was afgesloten vanwege een brand in een tankstation. Bij het tankstation is een pomp omvergereden en zijn twee auto's in vlammen opgegaan. Er zijn drie gewonden, twee van hen liepen ernstige brandwonden op. De drie konden op eigen kracht uit de auto's komen. Op de A12 tussen Woerden en knopend Lunette staat een lange file. De Europese beurzen zijn gesloten met grote verliezen. Het enthousiasme dat er vrijdag was over de resultaten van de eurotop vervloog vandaag. De AEX sloot met 2,4% verlies, Parijs met 2,6% en Frankfurt met 3,4%. De beurs in Londen boekte ook verlies, maar met 1,8% iets minder dan die op het vasteland. De Britse premier Cameron heeft in het parlement verantwoording afgelegd voor zijn besluit om niet mee te doen aan een nieuw EU-verdrag. Hij zei dat Groot-Brittannië volwaardig lid is van de Europese Unie. En dat ook wil blijven, maar dat een nieuw verdrag niet in het nationale belang van de Britten is. Op de eurotop van afgelopen week was zijn insteek wel degelijk om overeenstemming te vinden. Maar Groot-Brittannië weigerde uiteindelijk als enige land akkoord te gaan met de nieuwe afspraken van de euroleiders. Het weer vanavond is nog droog. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend is het onstuimig. Daarna wat rustiger. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 bij Utrecht staat richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Hooggraven een file van 3 kilometer op de parallelbaan.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 school zone with the doors locked and alarms on. Girl, you are way off track. I'm a little more country than that I just want to make sure you know just who you're getting under this old hat Cause girl, I'm not the kind of them take back. I'm a little more country than that. I'm a little more country than that. I'm a little more country than that. Easton Corbin, hij is een beetje meer country like that. En dit zijn ook echte country klanken in dit nummer, wat eh, door hem zelf geschreven is, samen met Dan Politis.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 Hij heeft een eh, cd uitgebracht eh, het afgelopen jaar. En eh, I Wanna Make You Close Your Eyes is een van de hits die terug te vinden is op deze cd. Die werd uitgebracht in juni van dit jaar. Hier in Nederland loopt een dame rond. Die luistert naar de naam Billy Joyce. Zij heeft een cd opgenomen die geproduceerd is door B.J. Baarmans. En dan weet u dat ik het heb over een beetje, nou ja, noem het maar Amerikanen klanken. Een van de mooiste nummers, zegt ze zelf, wat deze cd is Easy Way. Heart, zo heet de cd die zij hier in Nederland heeft opgenomen. En ze is inmiddels alweer teruggegaan naar haar eh, geboorteland Canada hoor. Welcome to the Future on the cd American Saturday Night. Dit is When Paisley. 10 years old, I remember thinking how cool it would be I could just watch TV back on the football team They burned a cross in his front yard For asking out the homecoming queen I thought about him today and Everybody who Dit is een van mijn all-time favorites. Dan for Dan van Ricky van Shelton van de CD Love and Honor. Got a ticket in my hand and one foot out the door. It's sad to see how far apart we've come. If we could just forget it, taking sides in our little wars and remember back where we started from. It's not for you, not for me, or anyone we're trying to please, but for two young lovers who once had it all. stars Two people found love Live or die, they swore it never ends Lovers once had zelf en liet het produceren door Blake Chancy en Paul Worley. En dit is ook zo'n lief liedje. Dit wordt gedaan door Dolly Parton en Steve Martin. Pretty Flowers. En ze doen het ook nog samen met Vince Gill. If I gave you pretty flowers, if I took you out to dinner, if we walked home by the river, would you invite me in? If we sat down on the sofa, if I If I told you you were lovely If I put my arm around you If I touched you on the shoulder Would you rest your head on mine If I took you out to dinner If I that you loved me I hadn't felt so lovely since the day En het volgende nummer dat begint eigenlijk ook best wel rustig. Maar eh, dan is het even aan de gang. En dan gaat het ineens een heel stuk harder. En dan heb ik het over de Fast Ride. Nou ja, de naam zegt het ook al een beetje. Hè? Fast Ride. That Thing. band it, I'ma let you do your thing. And if you got it, then flaunt it, cause now everybody want it. If ain't no shame in your game. dat ik eh, meestal favorieten vind in de singer-songwriters. Zo heb ik ook een cd van Bad Nielsen Chapman, You Hold the Key, zo heet de cd. En die stamt alweer uit 1993. Eh, maar daar staan zulke prachtige teksten op. Daar staat jazz op, daar staat blues op, daar staat pop op. En daar staat wat eh, country gerelateerde muziek op. Een nummer door haar zelf geschreven is When I Feel This Way. When I feel optredens hebt van, eh, van dit soort artiesten, van singer-songwriters die eigenlijk in een uppie op het podium zitten, dan wordt het nogal eens rumoerig. Ik heb deze dame één keer hier in Nederland mogen, mogen bezichtigen, <laughs> zal ik maar zeggen, mogen ontmoeten ook. En tijdens haar show was het echt zo stil dat je een speld kon horen vallen. The Last in the Feeling, dat is de naam van de cd die Mark Chestnut heeft uitgebracht alweer. Even geleden. Two kids stuck in Alabama. We'd be lovers any way we could. A ten buck wedding ceremony. A guy outside the courthouse told me the weather down in South Beach sure was good. Chestnut, je hoort er op dit moment maar heel weinig van, tenminste hier in Europa. Ik weet niet of hij in Amerika ook weer bezig is met het uitbrengen van platen. Deze cd, Reba McIntyre, I'll Be, een van de mooiste cd's die zij ooit heeft uitgebracht. Ook dit nummer, Starting All Over Again, geschreven door Donna Summer. Mama moved daddy sold the house, they split up the money. and went on their way. And all the king's horses and all the king's men couldn't put mom and daddy back together als Donna Summer dit liedje schrijft. Starting All Over Again. En deze Reba McIntyre, zij heeft het ook gebruikt als, eh, als nummer na een ernstig uh, auto-ongeluk waarbij haar hele band is omgekomen door het, door het lot, door het geluk, nam zij één auto later eh, de weg naar huis terug. En eh, de auto waarin heel haar band zat, de bus waarin haar heel haar band zat, die eh, verongelukte allemaal. En ze heeft daarna, de eerste cd daarna, die noemde zij dus ook Starting All Over Again. En deze cd, I'll Be, is een cd met eigenlijk allemaal Best Of daarop. Een nummer wat eh, onder andere ook eens een keer geschreven is door Bobby Bear. Alweer in 1963. U herkent het beslist al aan de eerste tonen. When I read the thing she wrote She said we miss you girl, we love you Come on home Well I didn't have to pack I had it all ik net op haar eh, website, op de website van Reba McIntyre, rebamcIntyre.com. En daar staat op dat ze weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. En de cd heet eh, Still Loving You. Prachtige cd zal het weer worden. Ik ben er ook heel erg nieuwsgierig naar en ik zal hem beslist ook aanschaffen. Fox, hij schreef het. Eh, Gary Lee is uh, de leadzanger ook van Rascal Flats. Summer Nights. En als u Rascal Flats kent, dan weet u dat het eigenlijk mensen zijn die toch eh, meer kiezen altijd voor de wat rustigere muziek. Hè? Seminole Wind. En normaal gesproken zou ik zeggen John Anderson, maar nee hoor. Dit wordt gedaan door James Taylor. Hij heeft in 2009 een cd opgenomen, opgenomen sinds eh, juni 2008. En hij zingt allemaal covers van bekende countryartiesten. Ever since the days of old, men would search for wealth untold. They dig for silver and for gold Everglades, Where the black water rolls and the sawgrass waves The eagles fly and the orders play in the geloof dat hij al zo'n 40 jaar lang eh, muziek maakt. En eh, die 40 jaar eh, lang zit ook Arnold McCullough, David Leslie en Kate Markowitz als backing vocals in zijn band. En voor dit nummer heeft hij Andrea Zon uitgenodigd om ook mee te doen aan de backing vocals, maar ook het bespelen van de viool. I'd rather be in love, dat zegt Sonny Marshall. Een beetje onbekende nieuwkomer in de country scene. I was looking at the scenes in a travel magazine last night I saw a world full of places to go that sure look nice But there were lots of pretty women and lots of pretty sights to see The ads all say if I wanna get away They've got a plan for me I could be lying in the sun on the sand At Central Bay I could go to Vegas and win a lot of money they say But the sun and the sand and the money would where I want. Vorige maand was er in Os het uh, eh, DCMA Awards gala. Daar werden de awards uitgereikt aan de meest favoriete artiesten. En wie was daar ook aanwezig na weer een groot aantal jaren? Ilse de Lange. Zij mocht de award in ontvangst nemen voor zangeres van het jaar.